Dik hangt met het NOS Journaal. De PvdA Tweede Kamerfractie praat op dit moment onder meer over de opvolging van partijleider en fractievoorzitter Job Cohen. Vice-fractievoorzitter Dijsselbloem vindt het belangrijk dat nu snel een nieuwe fractievoorzitter wordt gekozen en dat de rijen worden gesloten. Een van de namen die veel worden genoemd als mogelijke nieuwe fractievoorzitter is Kamerlid Diederik Samson. Uit verschillende peiling blijkt dat hij onder de PvdA-kiezers en bestuurders favoriet is. Bij de politie wordt structureel te veel gewerkt. De arbeidstijdenwet is het afgelopen jaar 350.000 keer overtreden. Het zijn zeven overtredingen per persoon. De politiebonden noemen dat onacceptabel. Volgens de bonden is het een optelsom van te veel werk, te korte rusttijden, te veel nachtdiensten en te weinig mensen. Vorig jaar bleek al dat de arbeidstijdenwet voor de politie te streng is, waardoor het bijna niet is na te leven. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de veestapels van twee boeren uit Overijssel weggehaald. Op het ene bedrijf werden in de stallen 20 kadavers gevonden. Die lagen tussen 80 levende runderen. Die hadden geen voer of water en stonden tot aan hun knieën in de mest. Op de andere boerderij werden 92 runderen weggehaald. De dieren stonden in een laag dunne mest. Twee houders werden vervolgd, worden vervolgd. Een van hen was eens eerder in de fout gegaan. De Woonbond en de vakcentrale FNV zijn woedend over het kabinetsplan om de huren te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. Met de maatregel per 1 juli wil het kabinet de doorstroming op de huurmarkt bevorderen. Volgens de bonden betekent het plan een koopkrachtverlies van 300 euro voor dit jaar en, treft het naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens. De verkoopprijs van koopwoningen gaat minder snel naar beneden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorige maand was de verkoopprijs gemiddeld 3,3% lager dan een jaar daarvoor. In december was die daling nog 4%. Appartementen daalden het sterkst in prijs. Het weer nog op de meeste plaatsen droog, dus een graad of 8. Morgen eerst bewolkt en regen, later opklaringen. Temperatuur stijgt dan naar een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen.